op Radio 501. Jackson Drums Rock'n'Roll chance the record company dropping me. Press be asking, do I care for sodomy? I don't know, yeah, probably. I'll be looking for serial monogamy, not some bird that looks like Billy Connolly. But for now, I'm down with ornithology. Grab your binoculars, come follow me. I like to drink it up, but never like to sink it. Uh uh. I like to drink it up, but never like to sink it. Uh uh. I like to drink it up, but never like to sink it. Uh uh. never like to seek it. Uh uh, I like to drink it out, but never like to seek it. Uh uh, I like to drink it out, drink it out, drink it out, like a brick, yeah. Ja, <clears throat> zo. Eh, Robbie Williams, potverdorie. Uh, laten we eens even zeggen, woensdagavond, and Drums and Rock'n'Roll tot 10 uur. En uh, we begonnen met uh, Robbie Williams. En ik... ik hoor mezelf bijna niet. Nee, ik hoor jou ook eigenlijk bijna niet. Eh, ah, ja, hallo. Ja, ja, dat, Weet, ik. Kijk, ja, ik hoor je nu wel. Ja, ik hoor je Welkom Dave. Ja, hallo. Hallo. En eh, ik was net aan het vertellen dat uh, afgelopen zaterdag stond Robbie Williams in de arena. En, wie was daarbij? Wie was daarbij? Ik. Ja, precies. ja, dat zei ik al. Oh. <laughs> en, maar jeetje Mina, wat is het toch qua geluid? Een drama. Arena. Arena, ja. dat, concert in zijn algemeen is dat eigenlijk. Ja, oké, maar dit was gewoon echt heel, heel bar. Maar eh, Robbie, die man is gemaakt om op podium te staan. Het is een echte entertainer. Dat is echt niet normaal. Want wat, gewoon binnen een minuut had hij ook iedereen gewoon, gewoon staand en dansend. Hij heeft natuurlijk wel het ultieme openingsnummer met eh, Let Me Entertain You. Daar begon hij ook mee. Ja. En eh, ja, man. En dan gewoon een twee uur durende, wervelende show. hij, hij, springt af en toe een beetje van de hak op de tak van, van, van, tussen nummers, zeg maar. En hij verzint zijn eigen teksten te plekken. Maar <laughs> man, man, man, man, man. Wat, ja, het is gewoon applaus. Applaus voor, voor, voor Robin Williams. Als hij nog een keer komt, ik ga zo weer heen. En ik raad je aan, doe het ook, want het, je wordt gewoon vermaakt. Okay. Klaar, punt uit. Nou, cool. Ja. Maar je had daar ook een bezwaar bij, geloof ik. Ik had één bezwaar, maar dat is eh, gewoon een algemeen bezwaar. Niet zozeer naar, uh, naar Robbie Williams. Maar dan op een gegeven moment dan is ze eh, set klaar, zeg maar, tussen haakjes. En dan, dan, dan, dan gaat hij van het podium af. En dan gaat iedereen applaus, applaus. en dan eh, blijft het licht eh, toch uit. En dat je denkt van, hij komt toch wel terug. En dat, maar wat ik zeg, dat, dat doen alle bands tegenwoordig. Want dat, dat zal ongetwijfeld met lichtshow te maken hebben. En dat zit er al helemaal in. En, maar ik heb zoiets van, als je het goed vindt, dan applaudisseer je. En dan denk je als artiest, hè, wat leuk, dan kom ik terug. Ja, maar ja, het is inderdaad eh, nu zo standaard dat... Uh, dat is gewoon niet, niet leuk meer, hè? Nee, nee, dat is gewoon jammer. Nou ja, en eh, toen, eh, toen je dat vertelde, toen moest ik meteen aan de Supersunkers eh, denken. Want die hebben daar ook datzelfde bezwaar tegen. Dat het hele toneelstukje wat je tussen band en publiek aan het opvoeren bent. En zij sluiten dus hun af met een zogenaamd fake encore. En dan, oh. dan doen ze even dat, dat toneelstukje 15 seconden en daarna gaan ze gewoon weg. En dan komen ze ook niet meer terug. En uh, ik denk, ja, dat is misschien wel grappig om even een stukje te laten horen. En daarna draait dan even hun grootste hit. Uh, en dat is dan uh, Pretty Fucked Up. Dus dat klinkt meteen ook gezellig. Nou, dan zijn we de woensdag goed begonnen. Juist. De fake encore van de Superzoekers. You guys ready to become awesomeologists? Then you'll play along with us while we do this. We fake the encore. Because we don't believe in real encores. We don't think a band should leave the stage and make you guys stand there. Half you leave, half you stand there and cheer for more. When we'd rather just stay on stage and finish the job we started. That said, I hate to be standing at the t-shirt booth, which I will be right after we're done. And I'll be over the there side. with my good friend Andrew. Yeah, she's with him today. And I probably won't die. But it sure feels that way. And I used to be strong. I used to be tough, and she used to be pretty, but now she's just pretty fucked up. Oh, pretty fucked up. Yeah, pretty fucked up now. Oh, she used to be pretty, but now she's just pretty fucked up. Now I know people change, and sometimes that's good people don't. Well, maybe they should. But right now that don't help me. I might just throw up. Cause it sure does feel shitty when things just get pretty fucked up. Oh, pretty fucked up. Pretty fucked up now. Thought ah, she used to be pretty, but now she's just pretty fucked ging het niet helemaal goed, nee, eh, ik, ik, ik, klikte, ergens op waar ik niet op moest gaan klikken. <laughs> jongen, jongens. Dat, is pretty fucked up. Ja, ja je, doet de, de trek wel eer af. nou, dat, was, eh, <laughs> dat waren de superzukkers. Nou, ik, ik, moet, ik moet eerlijk eh, bekennen dat ik het ook niet heel erg vond dat je dat per ongeluk deed. Oh, oké. Nou, gaan we gaan verder dan. Ja, een, beentje een die vorig jaar nogal, of is het alweer twee jaar terug, Bombay Bicycle Club. Ja, die zijn helemaal vergeten alweer. Helemaal van de radar verdwenen. Die, hadden toch een, een erg leuk hitje met Shuffle. your body, everybody wants your body, so let's check. Let's check. I want your body, everybody wants your body, so let's check. Come on, let's check. I want your body, everybody wants your body, so let's check. Let's check. I want your body, everybody wants your body, so let's check. Come on, let's check. I want your body, everybody wants your body, so let's check. Let's check. I want your body, everybody wants your body, so let's check. Come on, let's check. Everybody wants your body, so let's check. want your body, everybody wants your body, so let's jack. Come on, let's jack. Let's Jack. Let's Jack, dat was Breach. En eh, ik vind het wel lekker uh, zomers Ik word er wel, ja, vind het wel bij een zomeravondje passen zo. Ja. Jij niet? Let's, let's Jack. Let's ja, jack. Wat, wat ga je doen als je eh, gaat jacken? Ik denk dat ik het niet wil weten. <laughs> waarom niet? Misschien dat hij wel in de porno-uitzending past, deze, deze track. Ja, zou je denken? Ja, ik weet niet. Ik, ik, ben, er, ik ben er toch wel benieuwd naar. Is, dus, eh, hmm. niemand, die dat... Eh, want je bodyless jack, nou, 1 eh, en 1 is 2 denk ik dan. Ja, ja, ja. Ik denk iets met een hand. <laughs> ja, maar dat dan een vrouw daarover gaat zingen, dat is over het algemeen. Nou, of, is gewoon een, man met een hele hoge stem. Nee, het is wel een vrouw. <laughs> dat maar, zou, ik zomaar kunnen. gewoon van handjobs, dat kan toch? Zo, ja, ik, ik ben er ook persoonlijk niet heel vies van over het algemeen. <laughs> Om ze te krijgen dan, trouwens. <laughs> Even voor de goede orde. Gaan we gaan verder. Ja, ehm, <laughs> de Editors die waren, die, die zijn er met een, eh, een nieuwe plaat. En eh, ja, eh, aan de ene kant lovend, aan de andere kant een hoop kritiek, omdat het misschien te makkelijk is. En ja, ik moet zeggen, ik vond het het eerste nummer wat ze uitbrachten ook niet zo. totdat ik hoorde dat het een ode was aan YouTube schijnbaar. Oké. <laughs> en dan denk ik van, nou oké, weet je, dan kan ik er wel mee leven dat ze een eh, honderd keer Desire in zo'n eh, in zo'n track eh, roepen. Al vind ik het nog steeds niet heel erg overtuigend. Maar ehm, ze zijn daar met een nieuwe single en die single heet The Wait. En dat doet mij toch wel weer denken aan, een, aan het geluid wat ik van de editors ken in ieder geval. Dus de editors met The Wait. set fire to our ja, toch wel eens een beetje de leukste single van vorig jaar uiteindelijk, vind ik hoor. Uh, eh, Django Django, die ja, valt. Ja, nou, ja, zeker, ja. En eh, de, de, hij stond ook eh, hoog in de, het is de 3 voor 12, die doet als een poll van de leukste single. Ja. Stond hij voor mij heb tweede of derde of zo. Dus, gestemd volgens mij, ja. ja. Die zat ook wel in mijn top 5, dacht ik, ja. Zou, ja, nou. Klopt, ja. En ik dacht, daar, daar wordt het wel weer eens een keertje tijd voor. Zo, zo is dat. Hey. Hey. Hoor ik daar het tour? Ja, zeker, zeker. Ehm, voor de niet-volgers van wielrennen, ja, sorry. We kunnen er niks aan doen. Het is nou eenmaal tijd voor de Tour de France. En ehm, ja, wij doen daar natuurlijk een, een leuke subleak eh, bij, eh, bij eh, onze vrienden van de krant. Oh jee. Ja, ja, er moet een ploegleider langs, er moeten ja. langs. Even aan de kant. Ehm, en eh, daar hebben wij een, eh, een nieuwe tussenstand. En eh, het is nog, uh, ik wou bijna zeggen Parijs is nog ver, maar Parijs is helemaal zover niet <laughs> meer. niet meer. Hoor, het is nog maar, het is het, de vier dagen fietsen. We hoeven niet naar Parijs, hè? Want zou, nou, ja, dat kan nog een hoop gebeuren, hoor. Ja, schijnbaar. Kan nog hoop gebeuren. Ja. Wat dat betreft is Parijs nog wel. Als Bauke wint, dan gaan we naar Parijs. Ja. Als staat Bauke podium, dan gaan wij naar Parijs. Oh, oké. Ehm, nou ja, we gaan gewoon eh, de top 14 eh, maar weer even langs. en, ehm, nou, net buiten de top 10 eh, vallen, vallen Kees. Die is de, de, rode lantaarn dragen, Kees Groot. En stevig ook, hè? Stevig ook, ja. Met 562 punten. En dat ten opzichte van zeg maar, onze, onze nummer 1. Die heeft 1370 punten. Dus ja, daar zit gewoon een verschil in. Eh. ik denk niet meer dat hij het gaat inhalen. Nee. Eh, dan op 13 eh, Joost Bogert met De Weren Stompers uit De Weren. op 12 Dirk Jan met b Active uit Hooghout. Op nummer 11 Ruud Bakken met Bianchi Cycling. En die zat dan op 860 punten. Dus uiteindelijk doet hij het ook niet zo heel best. dan draaien wij rustig zo de top 10 binnen. En op nummer 10 vinden wij Ronnie J. met de Neste Beukers uit Spanbroek. En dan op nummer 9, en eh, die is eh, vandaag van plaats gewisseld met Ronnie J. Staat eh, Kermit de Kikker met de Kikkers. dan op plek 8. En dat was eigenlijk. Uh, ja, oeh, ja, die deze heeft, heel lang bovenaan gestaan. Hard doorheen komen zakken, maar. Ja, Jessica die heeft alleen maar sprinters. Ja, dan wordt het een beetje lastig in de berg. Ja, en dan die, ze ging heel hard van start. Ze sprinten weg. En ze is nu dik teruggevallen naar de die zit nu in de bus. Die zit in de bus nu. Ja, ja, ja. ja, En dan de middenboot. De middenmoot begint met... Ja, met mij. Met Dave, Dave ja. Horen. Een eh, respectabele 1063 punten even goed. Ja, meer dan Jessica. Dat vind ik al heel leuk. Ja, daarom. Die, heb je ingehaald. Dan eh, de, de, de, de stijger van de week. Dat is Sonja met Sonny's Boys. Die eh, is van plek 8 naar plek 6. En die stond vorige week nog plek 11 of zo. Ja, dus, dat is lekker, ja. Die, die heeft de weg omhoog ingeslagen. Dan op 5 Joost uit eh, de Weren met FC de Weren. Op nummer 4 Nico Pronk met de Knorpies. Eh, op nummer 3 Dennis P. met Stoffels Joyce 1233 punten. Dan eh, ben ik uiteindelijk in vergelijking met vorige week nog naar de tweede plaats gestegen. Ja, hij gaat ook lekker. Met Fietsem de Erin. Uh, en met 1258 punten, maar absolute koploper tot dusverre. Dat is Jaap Heemskerk met Eeuwige Vroom. En eh, Jaap komt uit de Horen en eh, die heeft 1370 eh, punten. Ja, ik denk dat we, dat we Jaap hier kunnen verwelkomen voor een uurtje radio. Ja, of, of de nummers 3 tot en met 5, 6. er kan nog wel wat gebeuren hoor. Want er worden zeg maar, bij het eind van de tour worden de, voor de top 20 plekken een hele hoop punten uitgedeeld. Dus er zitten misschien nog wat verschuivingen aan te komen. Wie weet, voorlopig staat Jaap op pole position en... Ja, we, we zien, we zien zondag verder, dan is het einde van de tour. En voor nu, muziek. Ja, oh, eh, oh nu, kijk je mijn vraag ik, aan. Ik kijk, kijk oh, als vraag aan. Ja, eh, ik, ik, wou iets vertellen over deze, deze plaat, dat doen we dan na. wel. Dat is eh, Tim van Tol met Bitter Morning Taste. say we'll arrive with empty hands. We will fill the mass we fade till it overflows. And the waves will carry us back to shore. The current will carry us apart. We'll drift away somewhere far in the deepest blue. this emptiness is hard to feel, and I'm sure that it never will. Things that seem to happen that way. I miss you more, I miss you more than I did. smile you gave last night reminds me of the better times. The morning left me empty but relief. Please let this day go by and meet again the way when I'm asleep. And this emptiness is hard to fill, and I'm sure that it never will. Things just seem to happen that way. I miss you more than I did yesterday. And this emptiness is hard to fill, and I'm sure that it never will. Things just seem to happen that way. I miss you more than I did, than I did yesterday. Ja, ja dat was dus eh, Tim van Tol. En ehm, eh, dat is, eh, die heb ik op Noorslag gezien. En het is een soort... ja, gewoon een beetje folky, folky muziek. En hij staat dan alleen met zijn gitaartje op het podium. En dat is echt heel, heel tof. En die komt dus 21 december in Pardoes Hoogwoud spelen. Nou, wat leuk. Hij speelt ook op Lowlands. Echt waar? Ja, dus zo. het is niet zomaar een naam hoor. dus dat is, dat is wel... Ik vind het tof. Dus ik denk, nou, dat moeten wij eventjes... In ik heb, ik heb er serieus waar nog nooit van gehoord. Eh, nee, ik neem aan dat hij, dat dat uit Nederland komt. dus. Dat klopt, ja. En, ehm, eh, het, ik noem hem eigenlijk de Nederlandse Frank Turner. Dat soort muziek is ja, dat, ja, dat, ja, dat heeft hij. ook qua eh, stemgeluid wel wat Qua stem ook ja. inderdaad. En qua, qua hele sound lijkt het heel erg op. En, hij zat ook net als Frank Turner vroeger in een punkband. En ze hebben dezelfde achtergrond ook een beetje. Wat en, leuk. ja, en het is, maar het is echt tof muziek. My Brother From Another Mother. Ja. Dat idee een beetje. Ja. En eh, ja, we hebben nog, er eh, is misschien nog de mogelijkheid eventueel dat het familie is van eh, Jos van Tol. Maar dat weten we nog niet. Dat is, dat, heel ver weg dan. We een of andere verre achterneef misschien. Nee, de neef zou dan nog kunnen. Maar dat moeten we nog even uitzoeken dan. Als we in Pardoes zijn, dan gaan we het vragen. Nou, dat gaan we zeker doen. Want wij gaan heen, begrijp ik. Ja, we gaan heen. Oké. Okay. <laughs> Frans Ferdinand, dat is toch wel een beentje die ik, die ik een warm hart toedraag. En als die met een eh, hele leuke nieuwe single komen, ja, dan moet die gewoon gedraaid worden.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 I'm slowly drowning, pulling against the street, pulling against the street. echt een heel mooi nummer. Ja. Dat... Heel heftig ook wel. Ik word er ook emotioneel van. Echt, echt dus gewoon serieus? Je moet maar eens naar die tekst luisteren. Dat is echt, daar word je echt niet vrolijk van hoor. Maar, eh, even kort samengevat. Nou ja, het viel, eh, dat hij voelt dat hij aan het verdrinken is en uh, bla bla En het gaat niet de goede kant op met die man. Oh nee? Nee, zo klinkt het niet. Was dat dan net voor of nadat de studio in de fik... Nee, als, als, als dank voor het afbranden van de studio mocht dit er meegeven worden. <laughs> <laughs> Dat was heel toevallig dat hij net de single had. Ja. Ik, ik, eh, denk dat al zou hij nu een nummer moeten schrijven, dat het misschien iets anders gaat. Dat hij wel toch wel blij is dat die single misschien wat eh, <laughs> airplay heeft gekregen. Nou goed. Oh ja. Het is, eh, ja, je moet maar eens goed naar die tekst luisteren. Het is heel, episode, ja. Diep. Ja, het raakt me wel, ja. Oké. Nou, dat, dat, dat kan. Ehm, gisteren of vandaag, wanneer werden de, de nieuwe Lowlands samen bekendgemaakt? Vandaag. Vandaag, hè? Ja, wel, zie je wel. En eh, onder andere inderdaad Luna George, Disclosure en eh, nog een eh, hele rits met uh, zeer peuken namen die daar zeker tussen stonden. Ja. ik vond het qua, qua live niet meer zo, maar ik denk dat het, het merendeel wat er, wat er bekend zou moeten zijn al bekend is of was. Daar zal het nu denk ik niets meer bij komen. Maar qua dance zijn ze altijd eh, nog vrij laat. Maar dat komt dat DJ's zich pas op het laatste moment echt toe willen vastleggen, schijnbaar. Is dat zo? Ah, ja. Eh, maar er stond een naam tussen die mijn aandacht trok. En dat waren de Totally Enormous Extinct Dinosaurs. <laughs> ja, ja. Ja, ja. Nooit van gehoord. Nee, mij ook niet. En eh, ja, toch is het echt een waarheid als een koe. Want ze waren groot en ze zijn nu uitgestorven. Die dinosaurussen. Dus eh, hebben ze eh, echt wel een hele leuke bandnaam. En ehm, ja, ik was er gewoon benieuwd naar. En eh, het, is gewoon eigenlijk best leuk. Het is, het is dance en uh, grappig.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 Eh, eh, blurred Lines, maar dan in de uitvoering van de Kraaien. En eh, dat was natuurlijk bij, bij Giel, deden ze die ja, cover, kan je het eigenlijk niet meer noemen, hun bewerking. En ja, die werd zo goed ontvangen dat ze hem ook gewoon uitgebracht hebben als single. Ja, nou, ik, ik vind het heel tof klinken. dat, eh, dat hebben ze heel goed gedaan wat dat betreft. Ja, ja het is eh, gewoon uh, goed, goede tekst ook en zo. Echt leuk. Ja. ik heb niet zo op de tekst gelet. Sorry. Nou, doe je dat nog een keer thuis. Doe ik dat de volgende keer. En dan moet ik ook nog Mr. Props eventjes goed luisteren. Want dat schijnt ook heel gevoelig te zijn. Dus, uh, nou, niet zo sarcastisch, hè? <laughs> nee, sorry. Dat zal, zal, ik, zal ik niet doen. Ik, ik ga het luisteren en dan ga ik heel serieus eh, naar de tekst. Eh. Ah, oké. Ja. Ehm, de plaat voor je hoofd. Ja, is de tijd Daar voor? Daar is dat tijd voor, ja, zeer zeker. Eh, deze week Mamalou. Ja, die komen uit ja. Horen volgens mij. Ja, volgens mij ook. Ja, die stonden nog op uh, Pop Park afgelopen editie. Ah. Wat schijnbaar ook de laatste alweer was. Laatste editie. Laatste editie. Toch? Voor ja, mij volgens mij wel. Nee, daar komt geen vervolg op. Dat, eh, daar moest geld bij en dat, dat werkt niet. Nee, dat werkt dan inderdaad is heel goed, hè. En eh, nou ja, ik, uh, eh, Pipo de Clown is er niet.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 Vertel het uw behandelaar. En vraag de antistollingspas aan bij de Trombose Stichting Nederland. Kijk op antistollingspas.nl en voorkom complicaties. Bart Obraat, ambassadeur Trombose Stichting Nederland. Vliegen wordt een ontdekkingsreis in pure luxe in first en business class van de Emirates A380. Maak gebruik van de gratis privéchauffeurservice. Daarna kunt u ontspannen in de onboard lounge en first class shower spa. Vlieg al naar Dubai vanaf 2645 euro in business class. Bekijk alle bestemmingen, tarieven en voorwaarden op emirates.nl of bij uw reisbureau en boek direct Fly Emirates. Hello tomorrow. Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. GD Stel is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips.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 Oh, and the shit shock horror. You've seen your future bride. Yeah, but it's so, oh so absurd for you to say the first word. So you're waiting and waiting and. The only reason that you came what you're scared for. Why don't you always do the same? for, don't you know the lights are flashing down in here tonight? exchange a glance, but keep pretending to dance. don't act like it's not happening, as if it's impolite go and mention your name. Instead you'll just do the same as they all do and hope for the best The only reason that you came sexy little swine. Hoping they're looking for you. Sure, you'll be rummaging through. And I said, the shit shot, alright. Ja, de Arctic Monkeys als eh, classic van de maand juli. En uh, ja, het past wel bij dat warme weer, toch? Ik heb dan je dancing floors, eh, dancing shoes. Nou, nee, ik ga niet dansen met het weer. Hoor. Tuurlijk wel, potverdoor. Nee, ik gewoon Arctic Monkeys bedoel. Ja, dat is ja, een beetje, een beetje die, die verkoeling brengen, die, hè, die Arctic. ja, nou ja, zo, zo kan het ook. Zo had ik het nog niet eens bekeken. Maar je bent scherp. ja. ja. ja. Uh, eh, Dex and Drums and Rock'n'Roll, tweede uur. En inderdaad, eh, de Arctic Monkeys, Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. En eh, ja, daar zullen ze wel een punt hebben. Zo is het ook. Zo is het ook. Nog, nog, nog, nog twee weken, volgens mij. En wat bedoel je, waar doe je op? Nog twee weken Arctic Monkeys. Oh, ja, ja, ja, ja. En straks nog muziekalftal rond de klok van half tien. dan hoor je Kanye West met Jesus. En eh, tot die tijd en sowieso tot die uur nog eh, eh, wat, nou, wat lekkere muziekjes geworden. Ja, Placebo heeft een nieuwe single uit. Echt waar? Ik, ik, ik, blijf toch gewoon fan van ze. Nou, je hebt een beetje haat-liefdeverhouding met ze volgens mij. Ja, ik heb ook wel eens Blowlands gezien, echt heel lang terug al hoor. Dat ik dacht van ja, dat vond ik niet zo spannend eigenlijk. Ja, maar ik vind hun live ook sowieso niet zo spannend. Ja, ik weet ook Een aantal singles trek ik heel goed, maar een heel optreden. Ja, ik, weet niet, ik weet niet wat dat is. Maar dat, sommige bands hebben dat. Met, met, ik heb dat met meerdere bands dat het live gewoon niet, niet boeit. Maar eh, als je placebo, als je daar een best of CD van opzet, dat is gewoon alleen maar tof singles. Het is echt, en eh, ja, nu doen ze af en toe een EP'tje en een singeltje hier en daar. En ik weet niet wat ze van plan zijn, maar eh, dit vind ik gewoon wel lekker klinken. Too many friends. My computer thinks I'm gay. I threw that piece of junk away on the Champs Elysees as I was walking home. This is my last communique down the superhighway. All that I have left to say in a single tome. I got too many friends. Arcade Fire. Ja, ik, eh, ik, eh, ik, ik ben hier toch stiekem wel, eh, wel groot fan van. En, ja, ik vind het ook geweldige band. Nog nooit live gezien. Ja, ik gelukkig wel. één ik, keer. Vind, ik vind deze wel extreem goed gekeurd door de muziekpolitie. Ja, maar dat maakt toch niet uit. Ik vind het een beetje overdreven. Hij kwam ook langs, hè? dus ze hebben eventjes een oordeel geveld. Ja, ja, ja hij was, hij was zeer zeker goed gekeurd. Ja, ik vond die laatste plaat eigenlijk niet zo aan, hoor. Nou, eh, al met al is eh, de, de, de eerste plaat wel echt het, eh, verreweg het beste. Die stond ook in de oortop 500 of zo, 50 van beste platen. En dan ook echt in de top 10. Alle tijden? Ja, alle tijden. Okay, toen dat ze 40 jaar bestonden of zo. Vind ik misschien, vind ik misschien iets te veel eer. Toen stond de band 40 jaar? Nee, <laughs> Oor. toen Oor zoveel jaar bestond, mocht, ah, mocht iedereen mocht zijn top 10 van beste ah, platen ooit insturen. Of iedereen, iedereen die daar gewerkt heeft. En toen stonden zij in de top 10 geloof ik, top 15. Alle muziekpolitieagenten die er weggewerkt Nou ja, dan heb je toch een goed album afgeleverd. ja, ja. ja. Ja, nee, <laughs> absoluut hoor, ja. Maar Arcade Fire, eh, het lijkt mij gewoon een hele toffe band om live te zien. Want die hebben gewoon eh, de, eh, pauken, violen, weet ik het wat. Nou, ik heb ze... Ze doen toch geen festival? Ja, oh. ze hebben ooit... vier jaar geleden een keer op, op Lowlands gestaan. Ja, ik heb ze een keer op En toen ben ik niet heen geweest. Oh, nou, ik heb ze op Hurricane gezien. Dat was echt te gek. Was, van, vanaf minuut 1 was het echt heel tof. En ja, tot aan het einde hele goede ja, opbouw in de set. Um, met violen, met, ja, niet, niet met de alledaagse instrumenten, zeg maar. Niet gewoon met een gitaartje en een drumstel en eh, met een keyboard, maar echt gewoon met echte, echte muziek, zeg maar. muziek. Ja, ja, ja. Het klinkt heel muziekpolitie ja. Eh, verantwoord, wat nu zeg. jullie moeten dit, Het was wel echt Jullie moeten dit even terugluisteren zelf, wat ja? je nou allemaal zegt. ja, nou nee, nee, dit is flauw. Dit is flauw. Dat is gewoon heel tof. En dat was echt ik, gewoon heel tof. Ik, ik, heb, ik heb het toen gemist, omdat eh, we waren toen met een groep van vier. En ik had zoiets van, ik wil wel heel graag heen. Naar Raccoon. Maar eh, eh, ja, niet in mijn eentje. En de andere drie die wilden niet heen. En dacht van ja, weet je, oké, nou, dan Arcade Ja, maar dat is vaak op festivals eh, zo, hè? Ja, ik, had het toch moeten doen. Dan ga ik wel alleen. Ja, dat, dat, dat graag wil zien, dan... Dat was ook voor mij het breekpunt. Ja. Daarna heb ik dat, denk ik dat wel... ja, die vrienden nooit meer gezien. <laughs> ook dat. Zo heb ik afgelopen jaar alleen bij Jamie en Commons gestaan. En toen bleek toch Dave ook ergens te staan. Helaas, want ik dacht, ik sta daar in mijn eentje. Want bepaalde mensen moesten naar Ben Howard. <laughs> ja. Hey ja, Patrick, nou ja, nou het. Ja, ja <laughs> eh, eh, leuk. Gelukkig. Nou ja, eh, wat we denk ik op de, misschien nog deze zomer nog wel op wat festivals tegen gaan komen, is een hele fijne samenwerking die ik heel spannend vind klinken. Perquisite en Chris Berry. Wat hè? Perquisite en Chris Berry. Oh ja, daar hebben we het een tijdje terug over gehad. Ja, die zijn samen een plaat aan het maken en de eerste single is er inmiddels. En ja, ik vind het gewoon... oh, cool, e- ik ben benieuwd. 1-1 is 3 vind ik. dit nummer heet Hitchhike. time to play. Splendid met eh, nieuw werk. En eh, dat klinkt erg blijd en zomers. En Splendid, die kennen wij nog eh, van die ene, ene, ene hele nou, grote hit. Ja, was al een goede hit. Ja. Het was een goede hit in ieder geval met Again. En die gaan ze ook nog spelen op een groot festival in Hongarije komende zomer. Echt waar? ja. Ze op, dat is Sam Siget. Siget? Dat doen ze mooi. Ja, ik vind het toch een beetje een, ja, een soort scherts wat doe je nou steeds met mijn microfoon, man? Jij, je, je, je, je, nou ja, laat maar. Uh, Praat lekker. Nou, ik vind het een beetje een soort schetsvertoning. Want nu denk je van, wow, was ze staan gewoon op zo'n groot festival. Maar dat komt gewoon omdat daar een Nederlandse boeker staat... die Nederlandse bandjes bent voor Nederlandse eh, fans daar, zeg maar. Dus het is gewoon... Ja, tuurlijk wordt dat... Er komt echt geen... geen, uh, geen Hoor ik hier de muziekpolitie? Nee. Mm, ja, een beetje wel. Ja, maar, maar hij heeft deels, eh, deels gelijk. Maar ik, ik, zie niet in waarom dat negatief zou moeten ja, zijn. Wat, wat is, wat is daar dan mis mee? Want er komen heel veel Nederlanders op af. En niet alleen Nederlanders nee, staan in zo'n tent. Want ik heb voor, ik, op Seagate bij Krakers Makers staan. Vorig daar jaar, amper Nederlanders. Moet ik vorig jaar. bij Seagate dat er alleen maar Nederlanders Boeven in de gelogeerde aap op Seagate. Toen was hij helemaal... Ah, boeven in de gelogeerde aap staan op Seagate. <laughs> Dat is Ja? Zo ook, hè. Ik stond echt zo zwaaien met <laughs> warm en alles, ja. Ik weet dat de webcam aan had, maar eh, ja. En nu, nu staat Splendid er en dan is het ineens niet goed. Ja, ik, ik, ik, ken, de, Nederlandse boekers. En ik weet ook wel dat zij proberen te boeken op, op eh, bands die niet alleen door Nederlands gewaardeerd zullen worden. Dus ze gaan niet de opposites gaan ze boeken voor eh, daar. Terwijl de Duitse boekers, die zetten wel echt gewoon Duitse mensen in. Zoals die Toto's, uh, dat soort dingen. Echt gewoon wat alleen in, in Duitsland gewaardeerd wordt. En dit zijn toch wel dingen die, wanneer je als Hongaar langsloopt en je hoort het, denk je... Oh, gezellig, ik ga even kijken hetzelfde geldt voor eh, dat bijvoorbeeld Triggervinger er stond. Echt, het hele veld stond gewoon bomvol. Het was echt geweldig. Ja. Toen was het van, zijn ja, nog mensen uit Nederland, zijn nog mensen uit België? Ik vind Triggervinger nog wel even een ander kaliber dan Splendid, eerlijk gezegd. Nee, absoluut. Maar ik denk niet dat uh, eh, Triggervinger in ik denk Hongarije dat, heel veel fans zal hebben. Ik denk dat de doorsnee Hongaren inderdaad het verschil niet... Ja, ze horen het verschil wel van de <laughs> gitaar of het is blije muziek. Maar die denken niet van, hey, dit is vinger, dat is goed. of hey, dit is Splendid en dat is minder. Ik probeer een beetje te zeggen dat, dat ze een beetje de bands proberen te boeken die, die alleen in het land... In de landen een beetje groot zijn, zoals Nederland, België, wellicht Duitsland. Maar wat wel zo dermate goed klinkt dat het ook in Hongarije opgepikt wordt door niet-Nederlanders en Belgen, zeg maar. Dat, dat omdat daar zoveel nationaliteiten bijeenkomen. komen en ik denk dat Splendid daar wel redelijk kan scoren wat dat betreft. Oké, nou prima. Klaar. Ik zal, ik zal niet meer surfen. Punt. <laughs> Ja. ja. Tijd, eh, voor muziek. Ja, ik zag eh, twee foto's achter elkaar langskomen. Frank van den Berg, de programmeur van eh, Manifesto, die, die, die is inmiddels legendarisch op Facebook van zijn slechte kwaliteit foto's van concerten. <laughs> Dus altijd, nou, je, Grond, je moet echt, nee, het, het, zijn altijd wel van het podium, maar, eh, altijd van het podium, maar altijd heel erg onscherp. Je, en hij zet er dan ook niet bij waar hij is. Met zijn dus- mobieltje of zo. Ja, en het is altijd echt heel slecht. En de, de, reacties eronder zijn ook altijd van, nou Frank, weer topwerk jongen, topfoto. uh, <laughs> je ziet, en nu zie ik die foto en denk ja, hij staat in Paradiso, maar wat weet je wel, geen idee. Maar gelukkig eh, iemand anders die postte tegelijkertijd de Yeah Yeah Yes staan in Paradiso. En oh, dat, is dan wel weer een oh, leuk tof. natuurlijk ook weer ontzettend goed gekeurd door de muziekpolitie. Nee, niet. Nou, wel hoor. Nee, zijn nou, Die laatste plaats is afgekraakt inderdaad. Maar daarom doen we ook de, de single die... Eh, die uh, Gaan hoofdrollen. rollen. Ja, precies. Die nog wel een, soort van hit is geweest. Die heeft ook 10 miljoen eh, plays op de Spotify bijna, zie ik. Heads Will Roll. Ja, ja, ja. Zet hem wat harder thuis. But these bitches can't handle me. I can't control my niggas. And my niggas, they can't control me. You say you know me, my nigga. But you really just know the old me. Bitch, I'm back out my coma. Waking up on your sofa when I park my Range Rover. Slightly scratch your Corolla. Okay, I smash your Corolla. I'm hanging on a hangover. Five years we been over. Ask me why I came over. One more hit and I can own ya. One more fucking I can own ya. One cold night in October. Pussy had me floating. Feel like Deepak Chopra. Pussy had me dead. Might call Tupac over. Yeezys all on your sofa. These the red Octobers. Still ain't learnin' no manners. You love me when I ain't sober. You love me when I'm hungover. Even when I blow Doja. Then the auntie came over. Skinny bitch with no shoulders. Telling you that I'm bogus. Bitch, you don't even know us. Baby girl, he's a loner. Baby girl, he's a loner. Late night organ donor. After that, he disown ya. After that, it's just hopeless. Soulmates become soulless. When it's over, it's over. And bitch, I'm back out my coma. I don't do no liquor. But these bitches can't handle me. I can't control my niggas. And my niggas, they can't control me. You say you know me, my nigga. But you really just know the. Of Jesus gewoon. Kan je West. Eh, als, eh, als gastartiest op een van de nummers staat er gewoon God. Ja, goed is dat, hè? <laughs> Is, is dat een... Eh, want je, je, had een tijdje terug, kon je ook gewoon uh, de 06 van God bellen. Daar kon je dan een boodschap achterlaten voor je nabestaanden. Oh ja? Ja, ja zo is heb ik gezien op tv. Dat, Had, had, iemand gewoon, had gewoon een, een 06-nummer aangevraagd. En daar daar zeg maar de naam God achter geplakt. En dan kon je bellen en dan kreeg je continu eigenlijk alleen maar voicemail. Ja, tuurlijk. En eh, dus dan, kreeg je van, eh, eh, u kunt nu een boodschap achterlaten voor uw nabestaanden. Ja, maar ik heb ook een keer gezien dat je voor je, voor je nabestaanden dan een boodschap kon achterlaten. En er was een hele discussie van, is dat goed voor het rouwproces dat dat kan? En... Moeten mensen niet gewoon begrijpen dat je dood bent in plaats van dat je dan nog... Want dan kon je ook op je verjaardag dan, of op andere mensen hun verjaardag nog een kaartje namens jou laten sturen van... Patrick is dood. En op 30 juli stuurt een kaartje naar Dave en naar mij van gefeliciteerd met jullie verjaardag. Terwijl weten van ja, ah, dat ga ik doen, hè. <laughs> <laughs> al, al, zou ik weten. Ja, weet je, moet eens doodgaan, hè? Ja, maar als, als zou ik het weten van, eh, dat, je gewoon binnen nu en eh, weet ik het, twee of drie jaar gewoon doodgaat. Dan zou ik gewoon, gewoon allemaal herinneringen gaan aanvragen en dan de kaartjes <laughs> laten opsturen. Tot over jaren 40, weet je wel. Ah, lief. Facebook-updates met eh, van, foto's met heel veel licht en zo. Patrick heeft je uitgenodigd voor een feest. <laughs> leuk, leuk. Nee, maar even voor de, Down Under. Voor de feel good. Ik zag laatst ook een bericht voorbij komen op, eh, ja, op een van de uh, medium. Ik weet niet meer waar. En dat was van eh, dat een oud mannetje elke Valentijnsdag voor zijn voor vrouwtje een, een bosje bloemen kocht. En toen was hij dood gegaan. En toen kwam er toch een bosje bloemen bij zijn vrouwtje. En toen was, hij was gaan kijken van ja, hoe kan dat nou? En toen was hij naar de winkel gegaan waar ze gekocht had. Van ja, hoe kan dat nou dat, die, eh, dat er alsnog een bosje bloemen komt? Ja, uw man die wist al dat hij dood ging. En eh, toen heeft hij hier eh, voor hiervoor x aantal euro geld gegeven, zodat we de komende jaren nog steeds bloemen naar u kunnen sturen. <laughs> Nou, nou hè? dat is wel mooi. Ja. Was dat even een mooi momentje? Eigenlijk was het eh, gewoon dat hij de datum ooit een keer onthouden had en gewoon gezegd had van stuur gewoon op die datum. <laughs> Want anders vergeet ik het. maar... dat maar. Kan ik voor de komende 30 <laughs> jaar bloemen bij bestellen? Ja, goed zou dat zijn. Dus, eh, ja. ja. ja. we gaan even terug naar muziek. Eh, ik eh, dacht opeens van, ja, we kunnen ook wel eens een oude muziekelftal plaat draaien van begin dit jaar. En een band die, die helemaal in Amerika opgepikt wordt schijnbaar. Want in allerlei tv-series worden nummers gebruikt. En dat is niemand minder dan de Beans Fatback uit Horen gewoon. Ja, en, en het nieuwe seizoen is begonnen van Soets. In Suits zitten ze, ik ken de hele serie niet, maar Suits zitten zit ze in, en het derde seizoen is uh, vannacht eh, uitgezonden in oh, Amerika. Oh, Nou ja, in ieder geval ze zitten in van drie verschillende series eh, opeens nummers van Beats Fatback, wat natuurlijk te gek is. Ja. Dus nog even een, een commercial voor een auto en dan denk ik dat uh, Beats Fatback kunnen gaan redeneren. Hoop, hoop, ik voor ze. Hoop, ik. alleen maar voor ze. Maar goed, die waren natuurlijk al heel lang terug uh, muziek elftal. En we draaien Hooks in Me. Ja, wat dat lekker. is rock'n'roll. Wat lekker, ja. Wat lekker. En eh, inderdaad, misschien niet... Ik eh, zing een beetje. Hallo. Ja. Je kunt toch helemaal niet zingen? <clears throat> nee, maar mijn microfoon. Ernie, zegt altijd... Wat doe je? <laughs> Ja, zie je? <laughs> Dat komt door jou. Door, die van jou. Jij moet niet zo hard praten. Ja, Bert. je wilt alleen maar niet zingen omdat je, denkt dat je, omdat je denkt dat je niet kan zingen. Maar iedereen kan zingen, Bert. Ik heb een banaan in mijn oor. nee, Bert. <laughs> Wat zeg je, Ernie? Maar eh, de nieuwe Pearl Jam, Mind Your Manners. En dat is gewoon echt gewoon vette rock'n'roll, man. Ja, toch? Jeetje, Mina. Ja, hier vlog al volbeat door de studio. Motorhead. Eh, Queens of the Stone Age. Ook wel een beetje. In dat hoekje. Gewoon tof. Ja, gewoon, tof. Ja, zeker weten. Eh, voor, voor Pearl Jam doende is het redelijk vernieuwend, vind ik. Ja, redelijk snel. Lekker. Het is totaal niet vernieuwend. voor, Pearl, Jam, wel. Het is een hele andere sound. Luister naar mijn zin. ja, ja voor Pearl Jam doende. Ja. Ja? Eh, ja, het, ja. ja en ik heb heel veel zin in een nieuw, een nieuw album. Ja? Ja. Hoeveel zin? Heel. Oké. Heel veel zin. Eh, ik heb wel zin in, eh, in een lekker muziekje. Ja, nou, ik, ik wilde eigenlijk dat nummer Niet zo'n bed van Sliklik draaien. Dat, dat was echt zo'n... je kijkt heel erg vragen. Porno. Niet zo'n bed. Ik weet niet. Porno. Porno? Ja, nou, ja, dat klinkt wel porno, toch? Nou ja, in ieder geval, uh, Slick Rick, uh, die, eh, dus, die, ja, is een rapper die al 30 jaar meedraait. En, Jezus, hé. Ja. Dat is ook niet heel vernieuwend dan. Dat zeg ik toch ook niet? Dat <laughs> heb ik ook niet gezegd. Maar dat nummer Niet zijn bed is onwijs te gek. Maar nu zie ik dat hij in 2013 iets heeft uitgebracht samen met ene Treasure Davis, wat zo te zien in Mooi Meisjes. Dus ik oh, denk, nou, dan nou, kunnen we dat ook draaien. Oh. Ik heb het nog niet gehoord, maar ja, Slick Rick doet erop mee, dus het kan eigenlijk niet misgaan, denk ik. Someone New. Thank you. might try some slide some lie some pry some. Let me eye some. How dare she tryna yap? You can perish with that crap. Better treasure what we got before you drop. And when you question like a cop to a what do I, what's you mean a lot to a stop with the one side packing and blabbering and hold on to the fonts like Pinky on back of him. And don't dispute me, don't despise my vibe. But love is truly, look, troubling cutie, wobbling through thee. What do we do be? Sexy fly guy, I attracting through me. Whoa. <laughs> could be praised. that sticks around like so much in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow when I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go. Sorta hoping that you'd stay. Maybe we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day crawling back to you. Never thought I'd call and run. You love you, cause I always do. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I thought it through, crawling back to you. So have you got the good? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the coast. I've tried been to kiss you. I don't know if you feel the same as I do we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Out to see you go. Was sorta hoping that you'd stay. That the nights were made. But je allemaal? Doe je Mag je ze bij... Nee, oh, je hebt je koptelefoon niet op, gek. Ja. Hè? Ja, dan gaat hij rondzingen, ja. Hallo. Oh, en dat komt doordat ik mijn koptelefoon niet op heb. Juist. Ja, oké. Je hebt zulke grote oren. <laughs> Goed, hey, maar het is wel echt een gek single. Nogmaals. Ja. Dat iedere week volgens mij, maar... Hij is te gek, ja. Echt tof. Tof. Zeker is. Nou, het zit er alweer op. Ja. Potverdorie, uh, ehm, tijd vliegt. Tijd vliegt, mooi muziekje schat. En eh, we sluiten af met eh, ja, een van de grootste rappers eh, of all times, kunnen we wel zeggen. Guru. Want die is vandaag jarig, waar het niet dat hij dood is. Gefeliciteerd. Zeggen. Oh, zou die ook een bloemetje gestuurd hebben? <laughs> ik betwijfel het. Oh. Maar, hij, houdt niet van bloemen. God, is echt... Flauw, hè? Ik ga, ik ga die plaat instarten en je zoekt En dan hoop je dat we weg worden gedraaid. En tot <laughs> volgende week dan. Donald Bird en volgende week doen we het gewoon nog een keer. Dit is The Traveler. Something to motivate to, something to motivate you. The more traveling I do, the more wise I become. I'm the traveler, I go place to place. like Wild World of Sports. I go to Japan with plans to slam. I go to Spain and England with knowledge to bring them. I go to Holland and then to Germany. You better learn to see I'll be here for eternity. I go to Switzerland and travel to Sweden and give the real heads jewels that they need. I go to Italy and also to France the chance to enhance the dance. I tore mad spots doing shows all over. I wreck the stage with East Coast flavor, East but Coast, I go out west too and build with my peoples. True, Some true. can't conceive how I do what I do. I'm the traveler, I go place to place. They see my face, then I'm gone. I'm the traveler, I go place to place. They see my face, and I'm gone. I'm the traveler, I go place to place. They see my face, and I'm gone. yo. The stilo is fat, yo. From blocks to continents with mad impact. I got it like that. Ringing bells in the street, Midwest to down south, I turn it out, capiche? Wherever I go, they give it up. They wanna see me on the stage when I rip it up. Rip it Uptown, up. downtown, Brooklyn, Queens, Strong Island, Bronx, Shaolin, New Jersey. The brothers know I'm worthy. Got to get the dough, got to run the show. My mental pops the topics when it's time to flow. With expertise, I release more techniques than 1200. Styles more than 100, yes, I run it. More game than a little. MCs dribble from the mouth when I hit. The uh-huh. fuse is lit, making your whole crew split. No myth. Yeah, I'm whipping evil everywhere. Ratification severely severe. So clearly you hear. Original aspect sex unlimited. Significant thoughts that make me different than most men who play the edge too close. And while they fall, I fill halls coast to coast. The dressing room's aroma is the scent of blessings. Soon as we rockets to the next spot to wreck them. I put the pure in the store, I got the cure. Like a doctor, switching from planes to helicopters. MCs with your fake scowls, you smell foul, so I drop ya. And then I walked away with your propers. Of course, I had to stop ya. See, now you lost your spot to the traveler. traveler, traveler. Bye.